zit op de wereld zo vrolijk, gezellig en oorlijk. Waar heb je op de hele aard wel meer plezier? Reuzekees en plezier. waar wippelen de mooie rokken, waar krullen de lokken. Waar is de gehaaide kleed en waar heb je de meiden vanaf nu die ziet? want er zal het hart van Mokum laten slaan. In de Jordaan, in onze enige Jordaan, daar is het enig plekje waar ik dood wil gaan. Als lange Janssen slinger gaat draaien, dan kan je nog eens van katoen. En eerste klas tipsy doen. Waar leer je de maar pas kennen? En waar ga je aan binnen? Waar hoor je geen flauw gezwam? En waar begint de harde klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze zijn wel even gek, want er zal het hart van monken blijven slaan.